ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De vier coalitiepartijen zijn het eens geworden over de verdeling van de ministeries... en de kandidaten voor in het nieuwe kabinet. De PVV gaat vijf ministers leveren, de VVD en NSC allebei vier en de BBB twee. Volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp is iedere partij blij met wat ze hebben binnengehaald. Er moest toch weer stevig onderhandeld worden. Er was wat gedoe. Het duurde langer dan eh, verwacht. Maar eh, uiteindelijk ziet het hele lijstje er echt wel logisch uit. Elke partij heeft ministers uh, posten binnengehaald op terreinen die zij belangrijk vinden. Morgen wordt de definitieve verdeling duidelijk. En vrijdag worden alle ministers en staatssecretarissen bekend. De verwachting is dat de ministersploeg de laatste week van juli... of de eerste week van juli op het bordes met de koning staat. Eén opleiding van de Nijmeegse Radboud Universiteit verbreekt zijn banden met Israël. Dat is de opleiding Sociale Geografie. Ze doen het uit eh, protest tegen de mensenrechten schendingen in Gaza, schrijft een professor. Andere universiteiten zeiden laatst juist dat ze de banden met Israël niet verbreken... zodat ze in gesprek kunnen blijven. Opnieuw is een therapeut van de TBS-kliniek in Almere ontslagen... vanwege een ongepaste relatie met een patiënt. In april gebeurde dat ook al. En in 2022 moesten twee medewerkers vertrekken na seksueel wangedrag. En nog een kwartiertje en dan mag ze van start. Femke Bol, ze loopt eh, zometeen de finale op de 400 meter horde... op het EK Atletiek in Rome. Sportcommentator Andy Houtkamp is erbij. Zij is zoveel sterker dan de rest. Als je gisteren zag hoe dat in de halve finale ging. Eh, ze liep echt alsof ze in het park aan het wandelen was. Ze won heel makkelijk in een van de slechtste tijden van de afgelopen jaren voor haar. En de rest, die allemaal achter haar over de finish kwamen... die lagen uitgeput op de grond. En eh, Femke ging ze allemaal even langs om eh, ja, zeg maar een handje te geven. Bol kan de tweede Europese titel van Nederland dit toernooi veroveren. eerder won Jessica Schilder goud bij het kogelstoten.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 op deze nog steeds prachtige zonnige zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Eh, zoals ik in het eerste deel al vermeldde, het eerste uur... deze uitzending is in zijn geheel gewijd aan componist en tekstschrijver Cole Porter... Eh, het is namelijk vandaag zijn verjaardag, 9 juni. Hij werd in 1891 geboren. En eh, dat betekent dat we uitsluitend nummers van zijn hand draaien. Zo ook het nummer waarmee ik deze tweede uur begon. En dat was Silk Stockings. Gespeeld door de pianist Dave McKenna. Bijgestaan door John Drew op bas en Ozzy Johnson op drums. Wanneer je het over eh, Cole Porter hebt... dan kan je niet natuurlijk om Frank Sinatra heen. Eh, Sinatra die eindeloos veel Cole Porter songs heeft opgenomen... maar eh, degene die ik toch wel erg leuk vind om nu te draaien... is een opname van misschien wel het meest legendarische concert van Sinatra in 1974. De Main Event. En eh, Frank leidt het nummer zelf in. We gaan luisteren naar Frank die daar begeleid wordt... door een fantastische big band. Woody Herman en his Thundering Hurt. Het swingt dan ook dadelijk de pan uit... Eh, vanuit Madison Square Garden. Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin. En de maestro introduceert het zelf. Oh, here's something we can't leave out when we do a performance.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 Even iets heel anders. Uiteraard wel weer Cole Porter... maar een, eh, vioolduo. Ja, we horen niet zoveel viool in de jazz. Maar hier horen we dat wel. En naast namelijk Stefan Grappelli, de bekende Franse jazzviolist. En eh, hij eh, heeft iemand naast zich staan uit eh, de klassieke wereld. Namelijk de beroemde violist Yehudi Menuhin. Die ook niet afwijzend stond tegenover de jazz. Voornamelijk natuurlijk een grandioze klassieke violist. Maar hier samen met eh, Stefan Grappelli. En samen hebben ze toen een cd gemaakt en die heette Menuhin en Grappelli Play Berlin, Karen, Porter en Rogers and Hart. Met andere woorden, alle componisten van The Great American Songbook. Ik pikte voor deze uitzending natuurlijk een nummer van Cole Porter uit. Luistert u naar de Yehudi Menuhin en Stefan Grappelli met Just One of Those Things. Ja, en dat waren dus Yehudi Menuhin en Stefan Grappelli. En zij werden begeleid door Danny Wright op gitaar, Lenny Bush op bas en Ronnie Verrell op drums. Een opname op EMI uit 1988. Weer wat vocaals en dat wordt Stacy Kent. Stacy Kent die begeleid wordt door John Pierce piano, uh, onder andere. En eh, een, een eh, ja, een waaier aan andere begeleiders. Eh, iedere nummer wat andere eh, begeleiders. Maar Jeff Hamilton is in ieder geval op drums. En eh, dan zie ik nog David Green staan op bas. Wel, luistert u naar Stacy Kent met de bekende Cole Porter song It's the Lovely. sun, night is young, the skies are clear. And if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when you're smiling, please say to me, It's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's deluxe, it's lovely. we decide it's in the bag to get unified. It's delightful, it's delicious, it's lovely. See the crowd in that church. See the proud parson Persian his perched. Get the sweet tune of the organ sealing our doom. There goes the groom, boom. How they cheer and how they smile as we go galloping down the aisle. It's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's deluxe, it's lovely. Ja, Stacy Kent. En u hoorde ook nog eh, Jim Tomlinson op de Noorsax... en eh, Colin Oaksley op gitaar. Dan eh, weer wat instrumentaals van Cole Porter. En ik zei het al in het eerste uur... Ontzettend veel nummers hebben het woord love in zich... van wat hij gemaakt heeft. En dit is ook weer zo'n standaard love for sale. In dit geval wordt het gespeeld door Marion McParland op piano... Curly Russell op bas en Cozy Cole op drums. Love for Sale. dat was Marion McPartland met Love for Sale. Dan eh, weer eens een Nederlands eh, artiest. En wel pianist, zanger Paul Ruys. Paul Ruys die jarenlang bij eh, de Millers heeft gezongen. We gaan dus een stukje terug in de tijd. En Paul die bracht in 1989 een cd uit die heette For Sentimental Reasons. Waar hij zichzelf aan de piano begeleidt. Met weer een Cole Porter standard. Don't Fence Me In. Oh, give me land, lots of land, under starry skies above. Don't fence me in, I'll ah, let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hovels and I can't stand fences. Don't you fence me in? on the starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't you fence me in Just turn me loose Let me straddle my old saddle Underneath the western skies On my cayuse Let me wander over yonder Till I see the mountains rise I want to ride to the rich were the west's commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hovels and I can't set fences. Don't fence me in, oh no, Papa, don't you fence me in. Yeah, Paul Ruijs, pianist, zanger. En eh, dan gaan we weer wat instrumentaals doen. En wel de tromponisten J.J. Johnson en K. Winding. Een eh, al wat oudere opname uit 1955. En eh, hij, zij spelen het Cole Porter nummer I Concentrate on You. dat waren J&K met verder nog Dick Katz op piano... Wendell Marshall op bas en All Harewood op drums. Eh, weer tijd voor wat zang. Helen Merrill. Ik heb een uh, eh, verzamel-cd van haar... Eh, Popular Artist Best Series, Helen Merrill. En daar staan een verzameling van nummers op... die zij in de loop der tijd gezongen heeft. En één, die heb ik eruit gepikt A, omdat hij een, weer een song van Cole Porter is. Maar ook omdat het wel een hele mooie bezetting is. Ze wordt namelijk als vocalist begeleid door Clifford Brown op trompet. Veel te jong overleden. Jerry Mulligan op bariton. Barry Goldbraith op gitaar. Hank Jones piano. Milt Hinton op bas. En Sol Cuban op drums. Luistert u naar You'd Be So Nice To Come Home To. under an August moon burning up. So Nice to Come Home To. Een prachtige solo van eh, Clifford Brown onder andere. Dan eh, gaan we door met Julian Cannonball Adderley. Eh, zij bracht een prachtige LP in dat tijd uit. De Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse in California. En hij wordt hier als alt-saxofonist bijgestaan door zijn broer Ned op cornet. Victor Feldman piano, Sam Jones op bas en Louis Hayes op drums. Het was een prachtig quintet waar hij veel opname mee heeft gemaakt. Eh, en eh, ik heb hem ooit nog eens een keertje in het oude Koerhuis in Scheveningen op zien treden. Maar hier speelt hij de Cole Porter song What is this thing called love? Cannibal Adderley met eh, What is this thing called love? Ik zei het al, Cole Porter. Ik denk het meest gebruikte woord wat hij in zijn teksten heeft gebruikt... Eh, de titels van zijn songs is wel love. Eh, het volgende nummer niet. Dat wordt gezongen door Anita O'Day... met als begeleiding Monty Budwick op bas en John Pot op drums. En dat komt van een oude LP, An Evening was Anita O'Day uit 1954. Maar het is wel een, eh, een heel mooi nummer. En eh, het heet From This Moment On. From this moment on, you from this moment on, from this happy day. love I need so much. Got the skin I love to touch. Got the arms to hold me tight. Got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone. From this moment this moment on. You for me, dear, only two for tea, dear. From this moment on, from this happy day, no more blue songs, only hoop to do songs. From this moment on. need so much. Got the skin I love to touch. Got the arms to hold me tight. Got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, will be riding high, babe. Every care is gone. From this moment sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, will be riding high, babe. Every care is gone from this moment, this moment, from this moment. Yeah, Anita O'Day. En uh, eh, we hoorden ook nog op gitaar Barney Castle En eh, op eh, piano hoorden we Arnold Ross. Goed, wie we nog niet gehoord hebben deze uitzending... met het nummer van Cole Porter is Oscar Peterson. En natuurlijk hoort hij natuurlijk ook in dat rijtje van goede vertolkers van deze songs. Oscar heeft zelfs een hele cd aan eh, Cole Porter gewijd. Heette, en dat heet eh, de Oscar Peterson Place, Oscar Peterson Place, de Cole Porter Songbook. En zijn vaste sidemen Ray Brown op bas en Ed Tickman op drums zijn daar aanwezig. Opgenomen in de Universal Studio in Chicago eh, in augustus 1959. Oscar Peterson speelt de Cole Porter standard Why Can't You Behave? Ja, Oscar Peterson met Why Can't You Behave. Uh, weer een zangeres die uh, Cole Porter gaat vertolken. En dat is eh, Blossom Theory. Ze wordt begeleid door een orkest onder leiding van Russell Garcia. En Blossom Theory zingt Always True to You in My Fashion. If a custom tailored vet asks me out for something wet, when the vet begins to pet, I cry hooray. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way been asked to have a meal by a big tycoon in steel. If the meal includes a deal, except I may. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. There's an old man known as Tex who is keen to give me checks and his checks, I fear, mean the tax is here to stay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. Ohio, Mr. Thorne calls me up from night to morn. Mr. Thorne once cornered corn, and that ain't hay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. From Milwaukee, Mr. Fritz often dines me at the Ritz. Mr. Fritz invented Schlitz, and Schlitz must pay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. Mr. Harris, plutocrat, wants to give my cheek a pat. If the Harris pat means a Paris hat, okay true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. I'm always true to you, darling, in my Ja, en dat was uh, Blossom Dearie. Dan eh, gaan we nu weer een instrumentaal nummer draaien. En wel eh, Stan Getz en Jerry Mulligan. Van de cd Getz meets Mulligan in Hi-Fi. En naast deze twee horen we nog Lou Levy op piano. Ray Brown op bas. En Stan Levy op drums. Ook weer een Cole Porter standard. Anything Goes. En eh, dat was Stan Getz met, samen met Jerry Mulligan. Eh, we zijn alweer toe aan het laatste nummer van deze uitzending... gewijd aan de songs van Cole Porter... wiens verjaardag het vandaag is. En eh, Sammy Davis luidt hem uit. ik hoop dat u genoten heeft van deze uitzending. Volgende week zondag dan hoort u mijn collega Mr. Brightside Edward Rauhorst... En wij gaan er nu uit met Sammy Davis... at the Coconut Grove Lounge in Los Angeles... met een eh, groot orkest. En Sammy zingt In the Still of the Night. One by Cole Porter. in the still of the night. As I gaze through my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you.